Peters met het NOS-journaal. Na de Verenigde Staten gaan ook Canada en Hongkong... passagiers van het cruiseschip Diamond Princess ophalen. Het schip ligt in quarantaine in de haven van de Japanse stad Yokohama... vanwege het coronavirus. Aan boord zijn 3700 passagiers, onder wie vijf Nederlanders. 355 van de passagiers zijn besmet met het virus. De regeringen van Canada en Hongkong zeggen dat alleen passagiers worden opgehaald... die het virus niet hebben... Wie wel is besmet, moet in Japan behandeld worden. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn raketten ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Het gaat om kleine raketten die neerkwamen op een aangrenzende basis waar ook Amerikaanse troepen zijn gevestigd. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger tegen persbureau Reuters. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er zou weinig schade zijn. De laatste tijd zijn Amerikaanse doelen in Irak vaker aangevallen. De Amerikanen houden Iraanse milities daar meestal voor verantwoordelijk. In Jemen zijn bij luchtaanvallen meer dan 30 burgerdoden gevallen. Zeker 12 mensen raakten gewond. Dat meldt de Verenigde Naties. De Houthi-rebellen zeggen dat Saoedi-Arabië achter de aanvallen zit. Volgens de Houthis is het een vergeldingsactie... omdat ze vrijdag een Saoedische straaljager hebben neergehaald. Sinds het begin van de oorlog in Jemen, vijf jaar geleden... zijn naar schatting meer dan 100.000 mensen omgekomen in het land. In Frankrijk is de Russische activist opgepakt... die een seksvideo van een burgemeesterskandidaat van Parijs had verspreid. Piotr Pavlensky is niet gearresteerd vanwege die video... maar omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. Toch was er de afgelopen dagen veel te doen... vanwege de seksvideo die hij publiceerde. De burgemeesterskandidaat trok zich terug... en veel politici hebben met afkeur gereageerd. Het weer. In het hele land geldt code geel vanwege zware windstoten. Verder is het bewolkt en valt er regen. Ook overdag blijft het regenen. De wind is dan krachtig tot stormachtig. Met 12 tot 17 graden wordt het wel erg zacht.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 Clemens